Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Dat staat in een tussenrapport van de mensenrechtenrapporteur van de VN. Volgens hem zijn de doodvonnissen voltrokken zonder advocaten of familieleden in te lichten. Ook de gevangenen zelf zouden niets te horen hebben gekregen over hun executie. De doodvonnissen zouden zijn uitgevoerd in een beruchte gevangenis in de stad Mashhad in het oosten van Iran. Het rapport somt vele schendingen van de mensenrechten in Iran op... Zo worden journalisten, bloggers en activisten vervolgd en worden gevangenen gefolterd om een bekentenis af te dwingen. Het Israëlische Hoge Rechtshof is zoals verwacht akkoord gegaan met de gevangenenruil. Ruim duizend Palestijnse gevangenen worden uitgewisseld tegen de Israëlische militair Gilad Shalit. Nabestaanden van slachtoffers van aanslagen door Palestijnen hadden petities ingediend om de ruil uit te stellen. Zij vinden dat er geen Palestijnse terroristen mogen worden vrijgelaten. Het Hoge Rechtshof heeft de verzoeken nu afgewezen. De gevangenruil begint over een paar uur. Eerst wordt Shalit aan de Israëliërs overgedragen. Daarna komen 477 Palestijnen vrij. En over twee maanden worden nog eens 550 Palestijnen vrijgelaten. De landelijke mailstoring bij KPN is opgelost. Door problemen met de server was het e-mailverkeer van ongeveer 375.000 mensen sinds 1 uur in de middag vertraagd of helemaal niet mogelijk. Om 11 uur vanavond was alles opgelost. Volgens KPN was er iets mis met de software van de mailserver.